Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De gegevens van duizenden vergaderingen van de Rijksoverheid liggen op straat. En niet alleen in Nederland. Het lukte een Duitse journaliste relatief makkelijk om informatie te verzamelen over vergaderingen in meerdere Europese landen, meldt Nieuwsuur. Ze kon zien wie er meededen en wat het gespreksonderwerp was. can just by adding to the, the URL that you just by doing that find all, all I think where you could have it would have been possible to find all the meetings from every organization. I mean, this is such a such a big mistake and such a basic thing in cybersecurity that you shouldn't do this. De Nederlandse vergaderingen waren volgens haar het meest kwetsbaar van alle landen. Bij een aantal vergaderingen lukte het ook om in te bellen. De Nederlandse, Duitse, Franse en Italiaanse overheden vergaderen allemaal via het platform WebEx. De demissionair staatssecretaris gaat een onderzoek instellen naar het datalek. En de spanningen lopen op langs de grens van Libanon en Israël. De beschietingen tussen Hezbollah en het Israëlische leger worden alsmaar heftiger. Er worden grotere aanvallen uitgevoerd met zwaardere wapens. De Israëlische premier Netanyahu maakte het er niet beter op... toen hij dreigde met een zeer krachtige actie in het noorden. En D-Day is morgen precies 80 jaar geleden. In Normandië kwamen toen duizenden geallieerden aan land. Dat was het begin van de bevrijding van West-Europa. Dennis speelt met andere gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog na. Hij is deze week met oude militaire voertuigen die, kans op die kant op gegaan. En morgen houden ze een herdenking in oude uniformen op een van de stranden daar. Veteranen die D-Day meemaakten zijn daar erg blij mee. Gisteren eh, sprak ik met een veteraan. Heel mooi gesprek gehad, diepgaand gesprek eh, met hem gehad. Man was 101 eh, jaar oud. En op het laatste, toen uh, nou, afsloten, toen uh, nou, pakte hij me bij de hand beet. En hij, hij fluisterde, hij zegt... Dennis, ik hoop dat jij nooit oorlog hoeft mee te maken. Hij wil dat jongeren weten dat vrijheid niet vanzelfsprekend is... en dat we niet vergeten wie er gevochten hebben voor onze vrijheid.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 do do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 吧。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 got flowers baby my home still as a child I walked a thousand sorry miles To wait for my father To gather up his tools He said, my boy, you gotta run Don't wait for me, don't wait for mom We'll come get you When it's safe for us to move So I waited many years Held back the pain behind my tears for my father to come find me like he said. And in that time I was alone, so many years without my home. I made brothers of a different kind instead. just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father. but I'm telling you, and I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go. gotta have